Citydijkers met het NOS Journaal. In China zijn bij een brand in een fabriek zeker 36 mensen omgekomen. De vielen wonden, ook worden nog twee mensen vermist, schrijven Chinese staatsmedia. De brand brak gisteren aan het eind van de middag uit in een fabriek in Anyang, een stad in de oostelijke provincie Henang. Laat in de avond had de brandweer het vuur onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. Het is nog niet duidelijk waarom een man afgelopen weekend vijf mensen doodschoot... in een LHBTI-nachtclub in de Amerikaanse stad Colorado Springs. De autoriteiten zeiden op een persconferentie enkel dat het onderzoek nog loopt... en dat de verdachte in het ziekenhuis ligt. Mogelijk wordt hij over een paar dagen ontslagen... dan zal hij via een videoverbinding in de rechtszaal verschijnen. De man van 22 werd ter plekke in de club opgepakt als mogelijke schutter. Hij schoot vijf mensen dood. 18 mensen raakten gewond in de club in Colorado Springs. Vara gaat met zo'n 100 medewerkers in gesprek over de werkomstandigheden op de werkvloer. De directeur van de omroep maakte in Nieuwsuur excuses voor de situatie bij De Wereld Draait Door. De Volkskrant schreef dat presentator Matthijs van Nieuwkerk en eindredacteuren over hun grenzen waren gegaan tegenover collega's. De NPO laat een onderzoek doen naar de werkomstandigheden bij DWDD. Sportclubs, scholen en verenigingen krijgen extra steun, staat in de najaarsnota. Zwembaden die moeite hebben om de energierekening te betalen... krijgen ruim 200 miljoen euro voor dit en volgend jaar. Voor sportverenigingen komt een noodfonds van 6 miljoen euro... en voor zorginstellingen wordt 30 miljoen euro vrijgemaakt. Het weer vanuit het zuidwesten wordt het langzaam weer droog en het is 2 tot 6 graden...